uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël beschuldigt Hamas van het dwarsbomen van de corridor... voor mensen die naar het zuiden van de Gazastrook willen vluchten. Volgens het Israëlische leger moest de corridor gisteren gesloten worden... omdat Hamas daar aanviel. Ook vandaag zou de terreurbeweging dat hebben gedaan. Israël had aangekondigd dat vandaag tussen 10 en 2 de corridor zou worden opengehouden. Of dat is gebeurd is niet duidelijk. Het Israëlische leger zegt dat Hamas vluchtelingen bij wegblokkades tegenhoudt en terugstuurt naar het noorden. Een pro-Palestijnse actiegroep zegt achter de bekladding te zitten... van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Er zijn twee verdachten aangehouden. Bij de drie musea werden gisteravond met rode verf pilaren, ramen en de straat besmeurd. De actiegroep Workers for Palestine schrijft op Instagram dat ze vindt dat de musea te weinig doen voor de mensen in Gaza. Het vliegverkeer van en naar Hamburg wordt mondjesmaat ervat. De luchthaven was sinds gisteravond afgesloten vanwege een gijzeling... waarbij een vader zijn dochter van vier vasthield in een auto. Hij had haar gezin gegijzeld, mogelijk na een ruzie over de voogdij. Vanmiddag kwam na 18 uur een einde aan de gijzeling. De wedstrijd NEC Volendam kende vanmiddag een spectaculair einde. Diep in de extra tijd scoorde Volendam en het werd 2-3. Maar daarna kwam NEC in de allerlaatste seconde alsnog op gelijke hoogte en bracht de stand op 3-3. Pek Zwolle won met 2-0 van Fortuna Sittard. En eerder vanmiddag speelde FC Twente gelijk bij FC Utrecht. Het weer vanavond is bewolkt, ook vallen er buien. Vannacht neemt de wind af en blijft het regenen langs de kust. Morgen is het opnieuw regenachtig met veel wind en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.